Jobboot met het NOS Journaal. Ruim 400 passagiers van de KLM zijn gespeg aan hun toestel. Toen ze vrijdag op weg waren naar Schiphol vloog er een vogel in een motor van de Boeing 747. Daarop besloten de piloten terug te keren naar Curaçao. De KLM stuurde direct monteurs naar Willemstad, maar de problemen waren groter dan gedacht. De KLM heeft nu een leeg toestel naar Curaçao gestuurd om de passagiers op te halen. Die komen morgenochtend aan op Schiphol. De strijd om de kandidatuur voor het presidentschap van Frankrijk bij de Socialistische Partij gaat tussen Manuel Valls en Benoît Hamon. Dat blijkt uit de voorlopige eerste uitslagen. De Sociaaldemocraten konden vandaag stemmen op zeven kandidaten voor de presidentsverkiezingen komend voorjaar. Volgende week wordt in de tweede ronde bepaald wie de kandidaat wordt van de Socialistische Partij. Hij moet het opnemen tegen de conservatieve kandidaat Fillon en Marine Le Pen van het extreemrechtse Front National. De Parti Socialiste staat er in de peilingen slecht voor. Militairen van de West-Afrikaanse troepenmacht ECOWAS zijn in Banjul, de hoofdstad van Gambia, aangekomen. Ze gaan naar het presidentieel paleis om de komst van de nieuwe president Adama Barrow voor te bereiden. Die bevindt zich nog altijd in buurland Senegal. Zijn voorganger Jaja Jammeh, die de verkiezingen had verloren, weigerde op te stappen. Gisteravond besloot hij onder druk van West-Afrikaanse landen alsnog te vertrekken naar Equatoriaal Guinea. Hij zou miljoenen dollars en luxe auto's hebben meegenomen. De Duitse politie heeft in Neuss in Noord-Rijn-Westfalen een terreurverdachte opgepakt. De man werkte mogelijk samen met een verdachte die vrijdag in Wenen werd gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een aanslag in de Oostenrijkse hoofdstad. Hij zou radicaal-islamitische ideeën hebben. De opsporingsdiensten denkten dat hij overnacht heeft bij de man in Duitsland die vandaag is opgepakt. Het weer vanavond en vannacht afwisselend opklaring en bewolking. Op veel plaatsen gaat het opnieuw vriezen. In het noorden dichte mist, ook elders kan mist ontstaan.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 Dat is een wat ouder werkje. En ehm, uit 2009 geloof ik. Maar dat, ja, dat komt dan op een gegeven moment tot mij toe. Ga er lekker voor zitten. Piso Radio heeft trouwens ook een internet radiostation. En dat gaat eh, gewoon 24 uur per dag gaat dat door. Steeds weer andere muziek. En dat kan je allemaal terugvinden op de website peacefulradio.info. Ik wens je heel veel luisterplezier. I'm Gurujas from White Sun, one of the artists on Peaceful Radio. you so much for listening to Peaceful Radio.